Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Den Haag is het even onrustig geweest door een actie van honderden ADO-supporters. Die trokken aan het begin van de avond door de binnenstad. De ME wist te voorkomen dat ze op het Binnenhof gingen. De ADO-supporters zijn kwaad dat de wedstrijd ADO-PSV is afgelast vanwege een politiestaking. Met hun optocht wilden ze de politie dwingen om toch in actie te komen. Onder het motto, wij geen wedstrijd, hun geen staking. De belangrijkste adviseur van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is opgestapt. Roger Stone vindt dat de republikein met zijn controversiële uitspraken te veel commotie veroorzaakt en dat daardoor zijn conservatieve boodschap verloren gaat. Zo suggereerde Trump dat een kritische interviewster van Fox News ongesteld was. Er kwam bloed uit haar ogen en bloed van weet ik veel waar, zei hij. In Kuik woedt een grote brand in een bedrijfshal. Het vuur brak rond kwart voor negen uit bij een bedrijf dat materiaal levert voor bedrijfsfeesten. Er was niemand in het pand. Er ontstond een rookpluim die in de wijde omgeving te zien was. Ook het treinverkeer heeft er last van. Er rijden daarom geen treinen tussen Kuik en Boksmeer. Op Sint Maarten is een politieagent overleden nadat hij was neergeschoten door criminelen die een juwelier hadden overvallen. Twee verdachten zijn opgepakt. Het incident brengt op Sint Maarten veel reacties teweeg. Uit solidariteit gingen alle juweliers een dag dicht. Ook was er een stille tocht met honderden deelnemers. De regering beloofde criminaliteit harder aan te pakken en agenten beter te beschermen. Feyenoord heeft zijn eerste competitieduel in het nieuwe seizoen gewonnen. De Rotterdammers wonnen thuis met 3-2 van FC Utrecht... mede dankzij een doelpunt van Dirk Kuyt. Die keerde deze zomer terug in Rotterdam en scoorde uit een penalty. Eerder op de avond begon Roda JC zijn rentree in de eredivisie met een overwinning. De ploeg uit Kerkrade won thuis met 3-1 van Heracles. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen begint zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking langzaam toe. Het wordt ongeveer 24 graden.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 my self-control People tell me to be flawless People tell me not to let myself evolve And I think I don't really get it I think it's all just a peculiar tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Expensive promises I made All the chances van Zandvoort, op 106.9 FM.